Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Sudan, in Afrika, wordt hard gevochten door het leger en een andere militaire groep. Zeker 56 mensen kwamen daarbij om, honderden raakten gewond. Waar de groepen precies om vechten is onduidelijk, zegt de Nederlandse ambassadeur. Het leger en de RSF zijn in gevecht samen. Wat het doel daarbij is, is eigenlijk heel erg onduidelijk. Eh, maar het is echt een machtsstrijd. Eh, het gaat er echt om van wie eh, heeft het meeste in handen. Voor zover bekend zijn alle Nederlanders in Sudan veilig. In Rotterdam zijn vannacht 130 auto's weggesleept vanwege de marathon daar. Er stonden overal borden met niet parkeren erop. Maar de foutparkeerders waagden toch de gok. Een bergingsbedrijf heeft alle auto's naar een parkeerterrein in Rijswijk gesleept. Ophalen 170 euro. Gisteravond keken dik 800.000 mensen naar de tv-special over 10 jaar koning Willem-Alexander. Experts praten met elkaar over het functioneren van het Koningshuis. Natuurlijk ging het ook even over de korte vakantie van de koning naar Griekenland midden in coronatijd. Deze vrouw kon het niet geloven. Dat vond ik echt een grote fout. Het, het getuigt toch een beetje van een soort toondoofheid. Wat ik niet helemaal begrijp van zulke slimme, eh, slimme mensen. En weet je nog dat optreden van onze Songfestivalkandidaten vorige week? Mia Nicolai en Dion Cooper kregen een bak kritiek over zich heen... na hun valse optreden in Madrid. Het zou aan de techniek hebben gelegen. Gisteravond kreeg het duo een nieuwe kans. In de Avas Live is te zien bij Hart van Nederland. Tja, oordeel zelf maar. op Twitter ging het opnieuw helemaal los. Iemand noemt de Nederlandse inzending een blamage... en zegt dat zelfs Krolse katten nog beter klinken. Krijg je nog het weer? Bewolkt en in het westen kan het regenen. In de rest van het land af en toe zon bij maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.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 Ik doe dit nu voor la familia. Geen parfum, je rebeldia. Ik lig laag soms in Hamria. ben op gas, zet die pijp in zijn tas, rook alleen met wat as mm, Ben een 5 uit de 10, maak een 5 in 10, daarom blijft ze misschien mm, Zij weet al lang dat ik long, in Parijs ben ik kong, ze een buikjes op tong mm, Ik van die rijk, van die maar gelijk op die zon, maar we blijven niet jong mm.